Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sepp voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. In de eerste stemronde kreeg hij 133 stemmen... tegen 73 voor zijn uitdager Prins Ali van Jordanië. De prins trok zich vervolgens terug. In de eerste ronde was een tweederde meerderheid van 140 stemmen nodig... die Blatter net niet haalde. Maar in een volgende ronde zou een gewone meerderheid voldoende zijn geweest. Prins Ali was dan kansloos. De omstreden Blatter begint nu aan zijn vijfde termijn als FIFA-voorzitter. Hij leidt de Wereldvoetbalbond al sinds 1998. Het is de vraag wat de Europese voetbalbonden nu gaan doen. Zij steunden massaal de Jordaanse prins. De voorzitter van de Engelse bond zinspeelde vanochtend al op een boycott van het WK in 2018 in Rusland. Minister Koenders heeft de hoogste Russische diplomaat in Nederland op het matje geroepen. Hij wil weten waarom drie Nederlandse parlementariërs niet welkom zijn in Rusland. Het gaat om VVD-europarlementariër Hans van Balen, PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaas en het Kamerlid Louis Bontes. Ze staan op een Russische lijst van EU-burgers die ongewenst zijn. Koenders heeft namens het kabinet zijn verontwaardiging overgebracht aan de Russische tijdelijk zaakgelastigde, momenteel de hoogste diplomaat van Rusland omdat er geen ambassadeur is. Een inreisverbod moet volgens Koenders transparant zijn, inhoudelijk onderbouwd en aanvechtbaar. VVD-leider Rutte hekelt de grote dikke ik-mentaliteit in Nederland. Hij doelt daarmee op mensen die denken dat ze alles kunnen maken en recht hebben op allerlei voorzieningen. Rutte pleit voor een samenleving waar de waarden van hardwerkend Nederland centraal staan. Hij deed zijn oproep op het voorjaarscongres van de VVD. Hij zei, niemand is een beetje meer gelijk dan de rest en je krijgt het niet, maar je moet het verdienen. En als het tegenzit, roei je gewoon een beetje harder. Dat zijn de waarden van hardwerkend Nederland. Het weer, er trekt regen over het land met forse windvlagen. Later vanavond wordt het weer droog. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon en een graad of 14. Zondag begint droog, het kan dan 20 graden worden. Maar later op de dag kans op een bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad blijft het vooral nog druk rond Amsterdam. De Amsterdam Arena, waar vanavond een concert is... Vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat bij Eembrugge 3 kilometer. op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Oudekerk aan de Amstel 9 kilometer. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. Van het Komplein richting het knoop het Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Slotervaart en knoop het Amstel 5 kilometer op de A10 Zuid. De rechterrijstrook is dicht. Op de A13 in beide richtingen wat langzaam rijdend verkeer. Zowel naar Rotterdam als naar Den Haag bij Delft. Op de A15 Gorkum-Nijmegen. Daar staat bij Tiel nog 5 kilometer. En de A20 Gouda Hoek van Holland.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 ZFM. laat ik niet luister, want ik kan niets tegelijk. Ja, ik weet het soms hoor 6.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...